Op dit moment zijn de geopolitieke en economische onzekerheden volgens hem historisch groot. Europese banken en andere financiële instellingen moeten volgens Knot maatregelen nemen om minder afhankelijk te worden van de VS. Ook waarschuwt hij voor cyberaanvallen vanuit China en Rusland. Die kwamen het afgelopen jaar vaker voor. De NPO en Omroep Avro Tros willen in gesprek met de organisatie van het Songfestival. De afgelopen dagen kwamen er al vragen uit Spanje en België. Omroepen zetten hun vraagtekens bij de deelname van Israël en de stemmen voor dat land. Avro Tros en de NPO zeggen in een post op Insta dat het belangrijk is dat het liedjesfestival apolitiek en neutraal blijft. Huishoudens zijn een kleiner deel van hun inkomen kwijt aan vaste lasten. Veel dingen zijn wel duurder geworden, zoals de huur, energierekening en zorgverzekering. Maar de inkomens zijn de afgelopen jaren nog harder gestegen, zeggen onderzoekers van ABN AMRO. En de overheid hielp soms ook een handje mee, bijvoorbeeld met het prijsplafond en energietoeslag. En PFAS, daar horen we vooral slechte dingen over. Nu heeft een onderzoeker een oplossing bedacht voor kleigrond die vervuild is met deze schadelijke stoffen. Als je die klei verhit en samenperst, dan heb je ineens een schone baksteen, vertelt ze aan Omroep Gelderland. Vier jaar geleden begon ik met uh, huishoudhandschoenen aan en eh, zelf uh, eh, uitproberen met mijn eigen keramiekoven. En nu staan we hier bij een steenfabriek. Dus ja, natuurlijk, ik, ik ben heel trots op het resultaat. Ja, het zou echt de eerste constructieve oplossing zijn voor PFAS-klei in Nederland. En wie weet ook voor de rest van Europa. Ze zijn zo schoon, je kunt er nu zelfs aan likken. De eerste PFAS-bakstenenfabriek van Nederland staat nu in Angeren in Gelderland. Het weer opnieuw een prima lentedag met veel zon. Vanmiddag wat stapelwolken, maar blijft droog bij max 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de AWB. In Noord-Holland staat het nog vast op de A10, de ring noord richting Utrecht. Bij afrit Amsterdam Centrum 5 minuten vertraging. Rijd je op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... dan kun je bij Amstelveen Stadshart 10 minuten extra reistijd rekenen. De A4 Den Haag richting Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer zo'n 5 minuten oponthoud. En verder nog een file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Daar doe je er tussen Apkoude en knooppunt Amstel 5 minuten langer over.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 en later Eerste Kamerlid voor de VVD. Hans Wiegel was 83 jaar. Europese banken en financiële instellingen moeten minder afhankelijk worden van de VS. Dat zegt directeur Knot van de Nederlandse Bank. Door de handelsoorlog die president Trump is begonnen... is de VS niet langer een betrouwbare partner. Het kabinet trekt extra geld uit voor de taal- en rekenvaardigheden van beginnende mbo-studenten. Minister Bruins hoopt zo studievertraging en uitval te voorkomen. Het weer zonnig, maar ook steeds meer stapelwolken. Het wordt 20 tot 24 graden.